12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Amsterdam gaat maatregelen nemen om de ontwrichting door criminelen tegen te gaan. Volgens de gemeente speelt de stad een belangrijke rol in de internationale cocaïnehandel... en wordt veel drugsgeld in de stad witgewassen via vastgoed, horeca en de detailhandel. Ook in de taxibranche is volgens Amsterdam veel mis. Chauffeurs werken vaak zwart, vervoeren criminelen en werken mee aan mensenhandel. De gemeente gaat ambtenaren trainen om signalen van ondermijning te herkennen. Delegaties van Labour en de Conservatieven gaan morgen met elkaar praten over een plan om de brexit-impasse te doorbreken. Dat gebeurt nadat premier May en oppositieleider Corbyn vanmiddag hebben overlegd. Dat overleg was volgens de twee leiders constructief. De vrouw die gisteravond in Meidrecht werd doodgeschoten... werd gestookt door een man van 54 uit Zegveld. Zijn lichaam is vanochtend gevonden, hij heeft zelfmoord gepleegd. Of hij de vrouw heeft doodgeschoten, wordt nog onderzocht. Ongevraagd toegevoegd worden aan een groepsapp op WhatsApp is binnenkort voorbij. Voortaan kun je kiezen wie jou aan een groepsapp mag toevoegen. Niemand, iedereen of alleen de personen in je contactenlijst heeft WhatsApp bekendgemaakt. En de burgemeester van Rome onderzoekt de gewelddadige protesten... tegen de komst van een aantal Roma-families naar een opvangcentrum. Honderden activisten beletten een groep van 70 Roma de toegang. Ze staken auto's in brand en vernielden voedselpakketten. En dan voetbal. In de eredivisie mag Ajax zich in elk geval vanavond koploper noemen... door de 5-2-zegen vanavond tegen FC Emmen. Ajax staat nu één punt voor op PSV dat morgen tegen Pek Zwolle speelt. FC Utrecht won met 6-2 van VVV. Bij rust stond VVV nog met 2-1 voor. Hekkersluiter NAC won met 2-1 bij Excelsior... en Fortuna Sittard en ADO kwamen niet tot scoren. In Limburg bleef het 0-0. En dan het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 2.